Wel moeten bezoekers rekening houden met strengere veiligheidsmaatregelen. Voor medewerkers is er een speciale bijeenkomst waar ze over de gebeurtenissen kunnen praten. Het parlementsgebouw en de omgeving waren gesloten nadat een man daar woensdag een militair had doodgeschoten. Een paar dagen daarvoor was een militair doodgereden. In beide gevallen zouden de daders geradicaliseerde moslims zijn. In de stad Tripoli in het noorden van Libanon zijn vijf militairen omgekomen bij gevechten tussen het leger en islamitische strijders. Het is de tweede dag dat er wordt gevochten in de havenstad. Libanese media berichten dat er naast militairen zeker zes strijders en twee burgers zijn omgekomen. De gevechten begonnen vrijdagavond nadat het leger drie strijders had gedood en een lokale leider had opgepakt. Het is nog onduidelijk bij welke groep de strijders horen. De oorlog in Syrië veroorzaakt in het buurland Libanon grote spanningen. De Sjiitische organisatie Hezbollah steunt het bewind van de Syrische president Assad... terwijl veel Soenitische Libanezen de opstandelingen in Syrië steunen. Vannacht is de wintertijd weer ingegaan. In Nederland is om drie uur de klok een uur teruggezet. Zo'n 70 andere landen doen vandaag hetzelfde. Onder de landen met een onderscheid tussen zomer en wintertijd is vanaf vandaag ook weer Rusland. De afgelopen drie jaar experimenteerde het land met een permanente zomertijd. Maar afgelopen zomer besloot president Poetin dat terug te draaien. Veel Russen klaagden dat het winters veel te lang donker bleef. Het weer, het is vrijwel overal droog en een graad of 9. De dag begint grijs met mist of nevel. Later is er geregeld zon en het wordt vandaag 14 tot 16 graden.